Goedemiddag, ik ben Stef Bandstra en dit is het nieuws van NWS op 3. President Zelensky is warm onthaald bij zijn bezoek aan Londen. Slava Ukraina. Mr. President, please. De Oekraïense president is voor de tweede keer sinds het begin van de oorlog zijn land uit. Eerder was hij al in de VS en nu dus in het Verenigd Koninkrijk. Hij is daar om zijn dank te betuigen voor de steun die de Britten geven. En ook vraagt hij om meer wapens. Zo net heeft hij gespeecht voor Britse politici. En correspondent Fleur Lansbach luisterde mee. Wat zei Zelensky? Nou, heel veel dank eigenlijk vooral voor de steun. Voor het eh, ondersteunen van de soldaten die vechten voor hun families en voor het land. Eh, dank dat de Britten eigenlijk vanaf het begin af aan hebben geloofd in Oekraïne Oekraïne, zei hij ook. En dat een overwinning op eh, de Russen eh, de hele wereld aangaat. En dat hij uitkijkt naar het ontmoeten van koning Charles, want daar gaat hij zo direct naartoe. En morgen gaat Zelensky waarschijnlijk naar Brussel om het Europees parlement toe te spreken. De Russische president Poetin heeft hoogstwaarschijnlijk toestemming gegeven... om de Buk-raket in te zetten waarmee vlucht MH17 uit de lucht is geknald. Dat blijkt uit tapgesprekken die het internationale onderzoeksteam heeft geluisterd. Ondanks alle nieuwe informatie heeft het onderzoeksteam niet genoeg bewijs om meer verdachten voor de rechter te slijpen. Het onderzoek wordt voorlopig dan ook stilgelegd. Maar helemaal einde verhaal is het niet, vertelt verslaggever Kees van Dam. Het lijkt er toch wel sterk op dat er een soort eh, slapend eh, team eh, doorgaat. Dat gaat niet zozeer actief onderzoeken, maar houdt wel alle lijnen open naar getuigen die bijvoorbeeld iets zouden willen verklaren nu de ergste hitte van dat hele conflict er af is. Maar wie weet komt er toch weer meer bewijs voor. En dan zouden er mogelijk toch weer mensen vervolgd kunnen worden. Ja, en nabestaanden zijn vanochtend bijgepraat over de resultaten van het onderzoek. Zelf drank meenemen als je gaat carnavallen. Veel feestvierders die doen dat, maar in Breda is het op veel plekken verboden om glas en blik bij je te hebben. En dit jaar wordt er met carnaval extra op gecontroleerd. Dus als jij straks hossend naar de binnenstad van Breda gaat, heb je kans dat een beveiliger eventjes in je tas wil spieken. Krijg je nog het weer. Lekker zonnig en een graad of 6. Komende nacht gaat het weer vriezen. Morgenochtend begint met zon. Later wel wat bewolking met in het noorden ook een spatje regen. En tussen de 4 en 7 graden.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 Ik weet nu ook, dat zo'n engelbewaarder op je bed. Ik kan het weten, ik ben er zelf eens door gered. kunt haar niet zien Als ze zachtjes tegen je praat Ik weet het ook En dat zo'n engelbewaarder op je let Ik kan het weten Ik ben er zelf eens gered.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 Why don't you liberate your mind? Let your the sky. All the world's a waiting room, and we're standing in line for the answer to the question: What makes step and change your style to class with scrubs, never rising.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 No, I don't want no scrub. A scrub is a guy that can't get gebeurt met mij. Mooie dingen deze tijd, maar ook. van het NOS-journaal. De Russische president Poetin heeft toestemming gegeven voor het inzetten van de boekraket... waarmee vlucht MH17 is neergeschoten boven Oekraïne. Dat blijkt uit telefoongesprekken, zegt het internationale onderzoeksteam. Maar vanwege te weinig bewijs wordt het onderzoek voorlopig gestaakt. Het dodental van de aardbevingen in Syrië en Turkije staat nu op ruim 11.000. Nederland stelt 10 miljoen euro beschikbaar voor noodhulp in Syrië. Het kabinet stuurde eerder al een reddingsteam naar Turkije. De Twentse crimineel Simo D. moet ruim 26 jaar de cel in voor moordaanslagen in Twente en net over de grens in Duitsland. Bij de aanslagen werd onder andere een kapper in brand gestoken.